Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Theo Hiddema komt terug als politicus voor Forum voor Democratie. De advocaat zegt tegen NRC dat hij de Eerste Kamer ingaat. Daar komt een plek vrij nu oud-Forum-senator Pauw Verwij voor jaar 21 in de Tweede Kamer zit. Hidema was eerder Tweede Kamerlid voor Forum. Hij vertrok na de rel over antisemitische en racistische appjes van Forum Jongeren. En wilde ook geen lijstduur meer zijn... omdat de partij volgens hem te veel bezig was met het coronabeleid. In NRC zegt Hidema nu dat er bij Forum geen wappies meer achter de gordijnen zitten. Boskalis is erin geslaagd een sleepboot met een kabel te verbinden aan het Nederlandse vrachtschip... dat op drift raakte voor de Noorse kust. Komende ochtend wordt bekeken waar het schip naartoe wordt gesleept. De Eemslift Hendrika kwam in de problemen toen de lading in zwaar weer verschoof. In Den Haag zijn twee agenten gewond geraakt toen de bestuurder van een achtervolgde auto op de politiewagen botste. De automobilist was op de vlucht geslagen toen de politie hem wilde controleren op drugs. De twee gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de verdachte bewust op de politie ingereden. De automobilist kon alsnog worden opgepakt. De Wallenvereniging heeft 140 zeeforellen met zender uitgezet in het oude diep in Drenthe. Onderzoekers willen bekijken welke problemen de vissen tegenkomen op weg naar de Waddenzee. Langs de route die de forellen afleggen zijn ontvangers neergezet die de zendertjes detecteren. Daaruit valt op te maken of de vissen ergens op de route vastlopen, bijvoorbeeld door sluizen. Natuurbeschermers proberen de eventuele knelpunten op te lossen... zodat er in de toekomst weer een grote populatie zeeforellen rondzwemt in Nederland.